uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er lijkt in politiek Den Haag een doorbraak aan te komen over de asielplannen. De regeringspartijen hebben afgesproken dat het aantal asielzoekers in Nederland omlaag moet... maar konden tot nu toe niet eens worden over de manier waarop dat moet gebeuren. De afgelopen weken ging het steeds over de asielnoodwet... en het lijkt erop dat die nu van tafel is. Politiek verslaggever Ewout Kieviet heeft de details. Eerder was het plan om eh, asielmaatregelen meteen te laten ingaan en pas achteraf... Eh, dat eh, te, behandelen in de Tweede en Eerste Kamer... via dus die noodwetgeving. Nou, NSC, de partij van Pieter Omtzigt, wilde die noodroute niet. Minister Faber werkte aan een dragende motivering... maar de vraag was ook of die echt wel gevonden zou kunnen worden. En dus is Wilders eh, door de bocht gegaan. NSC krijgt zijn zin. Het parlement eh, wordt niet gepasseerd. In een conceptbrief van premier Schoof, die mijn collega's hebben ingezien... staat dat de PVV en NSC een asielnoodmaatregelenwet willen invoeren. En die moet wel door de Eerste en Tweede Kamer. Er staat onder andere in dat oneindig enige asielvergunningen worden afgeschaft en grenscontroles worden ingevoerd. De andere coalitiepartijen BBB en VVD moeten nog wel groen licht geven voor de plannen. In de buurt van de Turkse hoofdstad Ankara is een aanslag aan de gang op het terrein van de vliegtuigfabriek Turkish Aerospace Industries. Er zouden drie doden en vijf gewonden zijn. Op beelden op social media is te zien dat meerdere schutters door de toegangspoort lopen. Ook zijn explosies te horen. Turkish Aerospace Industries is eigendom van de Turkse staat... en maakt onderdelen voor burgervliegtuigen, maar ook voor militaire toestellen. Er werken meer dan 17.000 mensen. En bij de marathon in Amsterdam wordt het volgend jaar nog een stuk drukker. Er kunnen dan 30.000 deelnemers meedoen in plaats van ruim 22.000. Ook kunnen lopers zich inschrijven voor een nieuwe afstand, de 7,5 kilometer. En dat is omdat Amsterdam volgend jaar 750 jaar bestaat. Het weer dan vanavond overal droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden.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 Maar er zijn wat uitzonderingen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend Nieuwe Meer. 20 minuten extra reistijd. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Knoopend Amstel een kwartier. Op de N201 uit Horen-Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen 25 minuten vertraging.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 De minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een terreuraanslag... en die aanval zou nog steeds aan de gang zijn. PVV en NSC zijn het eens geworden over een asieldeal. De partijen praten nu met coalitiepartners PBB en VVD... over de uitwerking van een nieuwe wet met verdergaande asielmaatregelen. Het gebruik van noodrecht is van tafel. En de Belgische politie zoekt in het natuurgebied in Maasmechelen... naar de sinds 1990 vermiste Angelique Hendricks uit het Limburgse Stijn. Onlangs werd bekend dat een schedel, die een jaar later werd gevonden, van de 18-jarige vrouw is.